9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een Australische filmmaker is in Cambodja veroordeeld tot zes jaar cel voor spionage. James Ricketson was vorig jaar opgepakt nadat hij met een drone boven een demonstratie van de oppositie had gevlogen. Volgens de 69-jarige filmmaker zijn de beschuldigingen van spionage nergens op gebaseerd. De familie van de Australiër noemt de veroordeling een tragedie. Pakistaanse streng-islamitische demonstranten hebben tot diep in de nacht een soort overwinningsfeest gevierd nadat PVV-leider Wilders zijn cartoonwedstrijd had afgeblazen. De rust is inmiddels weer gekeerd. De partij achter de demonstraties roept niet langer op om Nederlandse producten te boycotten. Wilders zegt dat hij de wedstrijd met Mohammed Cartoons afblaast vanwege dreigementen. Het kabinet moet deze Prinsjesdag met geld over de brug komen, anders komt er geen pensioenakkoord. Met die harde boodschap komt vakbond FNV. Gisteravond bereikten de coalitiepartijen in Den Haag een akkoord over de begroting... maar de vakbond heeft weinig vertrouwen dat die goed nieuws bevat over pensioenen. De bond zegt al meer dan een jaar dat de pensioenleeftijd moet worden bevroren op 66 jaar. Het kabinet maakt op Prinsjesdag details bekend over de begroting en de afschaffing van de dividendbelasting. Deze zomer was de warmste ooit. In de beeld was het gemiddeld 19 graden tegen normaal 17, meldt het KNMI op de laatste dag van de meteorologische zomer. Er waren twee hittegolven en het was 60 dagen op rij warmer dan 20 graden. Het was afgelopen zomer ook erg droog. Landelijk viel er gemiddeld 105 mm regen en dat is minder dan de helft van het gemiddelde. Het weer wisselend bewolkt, af en toe zon en mogelijk een bui.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 I met him in a new Orleans cafe he was down and out. He looked to me to be the very eyes of age as he spoke right out. He talked of life top of life. He laughed and slapped his leg a step said, You know, I drink a bit. Shook his head, and as he shook his head, he just nodded, please. helaas niet meer onder ons. Maar eh, ik kon haar toch eventjes aan u laten horen... dankzij eh, de wonderen van de digitale eh, techniek. Het vastleggen van muziek op een geluidsdrager. Zo werkt dat nou eenmaal. Naina Simone, u had er ongetwijfeld herkend. En zij zal ongetwijfeld vanaf haar wolkje zingen... Don't You Forget About Me. Maar daar wordt ze bijgestaan door de Stella Starlet Trio. bij eh, YouTube, YouTube, Nee, eh, de Simple Minds. Eh, die, die, waren verantwoordelijk voor dit nummer in de poppy Don't You Forget About Me. En dan zong het publiek aan het eind van La La La La. De Stella Starlight Trio deed dat helemaal solo, zeg maar. Hè?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 Oh, I'm in love. He's in love, he's in love. Yes, I'm in love. Got the world on the string. And what a wonderful thing. Alright. When you get the world uh-huh. on a string. Ja, de, de wereld aan een draadje. Nou, als je dan 17 bent en uh, je zingt dat al zo, nou, dan mag je toch wel trots zijn. En dan ben ik ook als vader van mijn zoon Sven. We gaan eh, luisteren naar eh, James Morrison, 7,11. Live gespeeld. open. Ja, James Morrison was dat met uh, Seven Come Eleven. Ik ga een prachtig eh, nummer laten horen van Eva Cassidy. Die u ook kent als eh, country-achtige popzangeres. En dit is een prachtige jazzklassieker. God Bless the Child. Eva Cassidy. Them that's got that's not shall lose. So the Bible. prachtige stem. Eh, helaas niet meer onder ons. Eva Cassidy overleden aan een eh, melanoom. Een, vorm van, eh, of een ernstige vorm van huidkanker. En ja, dan kan het heel snel gaan, helaas. Maar haar muziek is vereverd. en dankzij dat feit konden we het terug beluisteren. Ik heb een verzoekje. Petra Dillema, die vraagt om Jazzman van Bad Heart. Nou, is het jazzy genoeg? Ik ken het niet, Petra, maar we gaan ervan genieten. Dankjewel. One, two, three. He plays so sexy to me. Three, four, five, six. Kid's got some brand new licks. Six, seven, eight. Down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound.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 clack clack time. Nou, Petra, heerlijk. Dankjewel. Een fantastische bijdrage aan het programma ZFM Jazz op de zondagmorgen. Elke zondagmorgen luisteraars van 10 tot 12 uur. En eh, dankzij Petra Dillema een eh, waardevolle toevoeging. Footprints, Wayne Shorter, laat die achter. die achtergelaten zijn door Wayne Shorter, Footprints, zo heet het nummer. Gaat nog een hele tijd door, luisteraars, maar uh, gelet op de tijd... ik wil ook nog wat andere muziek eh, aan u laten horen. Eh, wat ook wat, wat, wat, nou ja, wat easier klinkt. Want u zult zich misschien afvragen... hoe komt het nou dat een hoop mensen... toch als er een jazzfestival bijvoorbeeld is... dat er, dat er mensen meer trekken naar de... Naar de ja, de, de popkant van, van het jazzfestival. Hè? Dus of blues of, of nou, in elk geval, alles behalve jazz. Hoe zou het nou komen? Nou, dat is eigenlijk zo. Uh, eh, hoe moet ik het nou met een voorbeeld eh, vertellen? Nou, kijk, u zit op een, begrafenis bijvoorbeeld, of op crematie. En daar wordt muziek gedraaid eh, in bijzijn van alle overledenen. nee, <laughs> hoe zeg ik dat nou weer helemaal verkeerd? In bijzijn van alle familieleden van de overledenen, zo moet ik het zeggen. En, en, dan zult u merken dat als er een bepaald stuk muziek wordt gedraaid... dat dan de emoties hoog kunnen oplopen. Het hangt dus wel degelijk van muziek af eh, op zo'n eh, op zo'n uitvaart... hoe eh, dat ingrijpt in je persoonlijke emoties. En natuurlijk is iedereen emotioneel als, iemand, als je afscheid moet nemen van iemand... maar muziek kan daar extra toe bijdragen. En in de jazzmuziek is het over het algemeen zo... dat harmonieuze klanken eh, ehm, minder aanwezig zijn. Dat het meer gaat om het improviseren op het instrument. Ook nog diverse instrumenten vaak door elkaar. Waardoor die, die harmonie en die, die eh, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Hè? Nou ja, eh, u, u, begrijpt vast wat ik bedoel. die harmonie dan wegvalt. En dan is het ook zo dat op muziekfestivals... de massa, om het zo maar eens te zeggen... toch neigt naar harmonieuze muziek. En zo komt het een beetje dat jazzmuziek een wat een ondergesneld kindje is. Behalve dan bij eh, jazzmuzikanten, want die hebben natuurlijk eh, zeer veel interesse naar wat hun collega's allemaal op het instrument eh, vertolken. We gaan luisteren naar Rod Stewart. Die doet het wat easy, dat is een groener. Met I've Got The Music Under My Skin. I've got you my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when made I know so well that I got you under my skin? I begin. Cause I got you. aantal van die eh, American Songbooks gemaakt... met allemaal classicus uit de, uit de jazzmuziek. Eh, uh, eh, op de Groener wijze gezongen. Want een Groener is, nou ja, voorbeeld Frank Sinatra, Michael Bublé... Matt Dusk, dat zijn allemaal Groeners. En daar heeft Rod Stewart als popmuzikant zich ook onder geschaard. Dat heeft me geen windeieren gelegd, want maar liefst vijf albums... dus vol met heerlijke muziek. Zelfs Cliff Richard heeft zich aan jazzy muziek gewaagd. En dat deed hij terwijl hij zijn liefje uh, uh, een kopje thee trakteerde. When I take my sugar to tea. When I take my sugar to tea All the guys are jealous of me Cause I never take her where the gang goes When I take my sugar to tea I'm a rowdy dowdy, that's me. She's a high hat baby, that's she. So I never take her where the gang goes when I take my sugar to tea. Every Sunday afternoon, we forget about our cares. Rubbing elbows at the rip with those millionaires. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy as I can be. Cause I never take her where the gang goes when I take my sugar to tea. And every Sunday afternoon, we forget about our cares. We're rubbing elbows at the Ritz with all those billionaires. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy as I can be. Cause I never ever take away the gang take my sugar, take my, sugar. sweet little sugar, Nou, dat is nog eens een leuke manier om je, om je liefje op thee te tracteren. When I take my sugar to tea, Cliff Richard. Wie had dat ooit gedacht? Ehm, George Michael, helaas ook al niet meer onder ons. Die heeft ook een, eh, een jazzy nummer opgenomen. My Baby Just Cares For Me. En dat eh, kent u natuurlijk van Nina Simone. Die heb ik al gedraaid. Dus ik ga het echt nu draaien van George Michael. Swingt de pan uit hoor, luister maar. Live ook nog, ja ja. hands. My baby don't care for shoes. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care. some places a little Taylor is the night is can and in Ricky Martin smile Something he can't see Wat was hij allround, George Michael. Hij kon echt van alles zingen. Zelfs ook een keer, eh, geloof ik, eh, eh, gezongen met Queen... toen Freddie Mercury was overleden. En ja, dat deed hij ook fantastisch. Dus jammer dat hij niet meer onder ons is. Want een man met een geweldige stem. Geweldige capaciteit als het gaat om muziek maken. En nou ja, wat moet ik er meer aan toevoegen? U heeft dat zojuist zelf kunnen beluisteren. U houdt waarschijnlijk ook wel van Hammond muziek. Jimmy Smith bijvoorbeeld. Maar ik, heb ook in Nederland eh, de nodige talenten rondlopen... als eh, om Hammond eh, spelen gaat. Natuurlijk Anita Duif hier uit Zandvoort. Ja, ja. Maar ook Rob Mostert. Luister maar. Back in Time, zo heet het nummer. See, I'm not a jealous type of girl. But when I see my man all over her, hmm, with his bare feet. cause y'all, I'm tripping. I know I can't compete with lady that's so rough and neat. She takes him back in time with a sound that's just so right. She's off the hook, yeah, yeah, yeah. She's so damn right. you something. When I was just six years old, yeah, Jimmy Smith came to town and got real close. Good fever hit me bad, yeah, it never left y'all. Rob Mostert op uh, Hammond en zijn eh, eh, partner, dat, dat weet ik dan toevallig... Die, die nam het vocale voor haar rekening. Ik ben even haar naam kwijt, maar dan moet, u moet maar eens even googelen op Ros, Rob Mostert. en dan vindt u vanzelf alle muzikanten die met hem samenwerken. een geweldige Hammond-organist en... het swingt minstens zoals Jimmy Smith. We gaan uh, luisteren naar All Night Long. En niet van Lionel Richie, maar van Aaron Tesser. Wow, yeah. Well, my friend, the time has come. Raise the roof, have some fun. Throw away the walk to the dawn.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 all night long. people dancing all in the street. See the rhythm holding their feet. Life is good, wild and sweet. Let the music play on. Feeling in your heart and feeling in your soul. Let the music take control we going to party, lining fiesta forever. Come on and sing my song. We going to party, lining fiesta forever. Come on and sing my song all night long, all night. night, all night long, all night, all night long, yeah, all night long. That's right, yeah. Everyone you meet, they're jamming in the street all night long, yeah. Everyone you meet, they're jamming in the street. Ja, Ern Tesser was dat. En hij werd bijgestaan door de, eh, even spieken, de New Jazz Affair. Nou, het swingt als een, eh, als een trein, hè? Toch? Wat mij betreft, eh, dit soort muziek, luisteraars, dat past helemaal in mijn jazzy jasje. We gaan luisteren naar Martijn Lutner. En Martijn Lutner is een Nederlandse mondharmonica-speler... die een beetje in de voetsporen treedt van Natuurlijk Toet Stielemans. Hij heeft een heel mooi nummer uitgekozen. Nummer Quitte pas van Jacques Brel. Oftewel If You Go Away. Dan ook heel mooi gezongen door Dusty Springfield. En natuurlijk ook eh, eh, Neil Diamond. Die heeft dat ook heel mooi opgenomen. Maar heel mooi eh, op mondorgel gespeeld door Martijn Lutmer. Nummer Quitte pas. Ja, luisteraars met eh, If You Go Away, oftewel nummer Pa. Vertolkt door Martijn Lubner op Mondorgel. Moet ik alweer afscheid nemen van eh, twee uur ZFM Jazz. Dank allemaal voor het luisteren. Volgende week weer een van mijn eh, andere collega's hier bij ZFM Zandvoort. Het jazzprogramma, want het wordt wekelijks voor u gepresenteerd. En het is ons genoegen om dat voor u te blijven doen. Ik neem afscheid van u. Ik wens u een hele fijne zondag toe. En eh, wat mij betreft eh, nog heel veel jazzy uurtjes. Gezonde jazzy uurtjes eh, op de zondag bij ZFM Zandvoort. Geniet van de zondag. is lekker weer zo te zien als ik naar buiten kijk. Dus ga ervan genieten. En wat mij betreft dus tot ziens. Tot horens moet ik zeggen. <laughs> Alhoewel, ik kan me ook zien via de webcam natuurlijk in de studio. Als u via het internet eh, luistert en kijkt. Ja, zo gaat het bij het Zandvoort.